Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Saldo, de vereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget, heeft geprotesteerd tegen de plannen van het kabinet om op de pgb's te bezuinigen. Het kabinet praat er vandaag over en in een van de varianten raakt 90% van de zieken en gehandicapten zijn pgb kwijt. Per Saldo is het ermee eens dat de groei van de pgb's moet worden teruggedrongen, maar de manier waarop het kabinet nu mogelijk ingrijpt komt er volgens de vereniging neer op vrijwel volledige afschaffing. Pasaldo bood het kabinet een alternatief plan aan. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten zei te begrijpen dat mensen zich zorgen maken, maar dat alle invalshoeken worden bekeken. Minister De Jager benadrukte dat de kosten van de zorg enorm uit de hand lopen. Geert Wilders heeft in zijn slotwoord voor de Amsterdamse rechtbank om vrijspraak gevraagd. Volgens de PVV-leider roept hij niet op tot haat, maar strijdt hij voor de vrijheid van de Nederlanders door te waarschuwen voor de islam. Zwijgen is verraad, zei hij. Wilders beklaagde zich erover dat hij door tegenstanders is vergeleken met mensen als Mladic en Hitler. Zelf spiegelt hij zich aan historische figuren als Johan van Oldenbarneveld en Johan de Wit. Mensen die volgens Wilders streden voor de vrijheid van Nederland. Tegen de rechter zei hij, spreek me vrij, laat het licht niet uitgaan in Nederland. Met het slotwoord is het proces tegen Wilders ten einde. De rechtbank sluit op 9 juni officieel het onderzoek en doet op 23 juni uitspraak. Voetbalclub RBC vraagt faillissement aan. De gemeente Roosendaal weigerde de club uit de eerste divisie een lening te geven van een miljoen euro. Met dat bedrag had de voetbalclub zijn schulden moeten aflossen. Nu dat niet is gelukt, blijft er volgens het bestuur niets anders over dan het faillissement aan te vragen. RBC slaagde er pas nog in om in de eerste divisie te blijven. Het weer vrij zonnig met een enkele wolk. Middagtemperaturen tussen 16 graden aan de kust en plaatselijk 20 in Limburg. Morgen opnieuw vrij zonnig en droog met temperaturen tussen 20 en 23 graden, maar op de Wadden iets frisser. Dit was het NOS Journal.